Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het dodental van het extreme winterweer in de Verenigde Staten is opgelopen naar 16. Onder de doden zijn vier leden van een gezin uit Houston in Texas... die omkwamen bij een brand in hun huis. Ze hadden de open haard aangestoken om warm te blijven nadat de elektriciteit was uitgevallen. Door de extreem lage temperaturen zitten miljoenen Amerikanen zonder stroom, vooral in Texas. In North Carolina liet een tornado een spoor van vernieling en zeker drie doden achter. De Amerikaanse oud-president Donald Trump heeft in een verklaring keihard uitgehaald naar zijn belangrijkste partijgenoot in de Senaat, Mitch McConnell. Trump waarschuwde republikeinse senatoren dat ze in de toekomst niet meer zullen winnen als ze McConnell behouden als hun leider. McConnell stemde vorige week tegen de veroordeling van Trump in diens tweede afzettingsproces, maar viel Trump daarna wel ongebruikelijk hard aan. Hij zei dat de mensen die het kapitool bestormden handelden naar de wens en de instructies van de president. De Franse volksvertegenwoordiging heeft met een grote meerderheid een wetsvoorstel aangenomen om moslimextremisme aan te pakken. In de plannen worden radicale moslims harder gestraft en strenger gecontroleerd. Iemand kan straks drie jaar cel krijgen als hij of zij privégegevens van iemand online zet, waardoor die persoon gevaar loopt. Bedreigingen aan het adres van ambtenaren worden ook zwaarder gestraft. Artsen mogen geen maagdelijkheidsverklaringen meer afgeven. En polygamie wordt harder aangepakt. Uit Israëlisch onderzoek naar het vaccin van Pfizer-BioNTech... blijkt dat mensen die ermee zijn ingeënt anderen niet of nauwelijks besmetten. Verder is maar 0,1% van de mensen die een tweede prik hebben gehad nog besmet geraakt. Ook is in het onderzoek na een tweede prik met het Pfizer-vaccin niemand meer overleden, meldt Nieuwsuur. Het weer. Het is droog en een graad of 6.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 Whoa. Follow me. Chicago and them. <laughs> oh, yeah. oh, yeah. Don Juan and them. Yeah. Uh -huh. This is for y'all. Remix. the whole night through. in the name of love. I'm gonna. in the name of love. Then I'm gonna. Clap in the name of love. Oh yeah. Clap in the name of love. I'm gonna step in the name of love. Ooh. Step in the name of love. In the name of love. love. In the name of love. See, I know there's somebody breaking out the champagne somewhere can be sure that be sure. somebody's gonna make love night until the day. Oh, one thing, one thing's for Ooh. sure. I'm gonna put on my dancing shoes, then I'ma yeah.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 Keep on stepping, step it, whoa. Separate, round and round, side to side. Separate and bring it back. Step by step, side to side. Round and round, step it now. Come on and step in the name of love. Now let me see you do.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 Besides, he drink too much and smoke too many. And I be working out every day thinking about you. Looking at my own eyes in the rear view. Catching flashbacks of our eye contact. Wish I could lay you on your stomach and caress your back. I would hold you in my arms and ease your fears. I can't believe it. I ain't had a crush in years. Hey, love. yeah. the bus stop waiting every day. Your man must think it's safe for you to travel that way. And I don't wanna violate your relationship, so I lay back in the cut with a crush that's a trip. Still, he can't stop me from having daydreams, tonguing you down with uh, vanilla ice cream. Kissing on your thighs under moonlight, searching your body with my tongue, girl, all night. I wonder one day could it be? simple dreams could turn into reality. Our love would come down so naturally. We would walk down the aisle of destiny. What your man get his hustle on, got your type scared. Break you off a little chump change to do your hair.